waar 20 caravans door een windhoos in een meertje terecht kwamen. Acht kampeerders raakten gewond, sommigen ernstig. In Noord-Limburg vielen negen gewonden, de meeste door omgewaaide bomen. Limburg, Noord-Brabant en Gelderland werden het zwaarst getroffen door het noodweer. Veel Limburgse wegen waren onbegaanbaar door afgerukte takken op de weg. Verder werden in veel plaatsen dakpannen van daken geblazen. In Nijmegen waren 40.000 huishoudens getroffen. Door een stroomstoring meer dan de helft heeft weer elektriciteit. De rest volgt waarschijnlijk binnen een uur. Het slechte weer heeft rond 10 uur Nederland weer verlaten. De informateurs Roosentaal en Wallage hebben verslag uitgebracht bij koningin Beatrix. Op Paleis Noordeinde hebben ze de koningin op de hoogte gebracht van de onderhandelingen over Paars Plus. Die zijn nu ruim een week bezig. Afgelopen maandag zeiden de informateurs dat er serieus wordt geprobeerd om een Paars Plus kabinet te vormen. Maar dat het nog te vroeg is om te zeggen of dat gaat lukken. Opnieuw is een lid van de Italiaanse regering Berlusconi opgestapt in verband met een corruptieaffaire. Het is de staatssecretaris Cosentino van Financiën, een vertrouweling van Berlusconi. Hij wordt beschuldigd van banden met de georganiseerde misdaad en er was een motie van wantrouwen tegen hem in de maak. De afgelopen maanden moesten al twee ministers van Berlusconi vertrekken omdat justitie een corruptieonderzoek tegen hen was begonnen. PVV-kamerlid Van Bemmel wordt beschuldigd van faillissementsfraude. Hij zou de inboedel van een bedrijf hebben verkocht vlak voordat het failliet ging. En de opbrengst hebben doorgesluist naar een ander bedrijf van hem. Daarmee heeft hij schuldeisers benadeeld, schrijft de curator in een brief die de NOS heeft.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 los viernes sean de fiesta. tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. van ZFM. Via de kabel op 104.